een Klomp met het NOS-journaal. oud programma Vroege Vogels zei Van Dam dat boeren zelf veel te hard gegroeid zijn sinds de afschaffing van het melkquotum. Zuid-Korea vraagt om een krachtige reactie van de VS na de jongste Noord-Koreaanse kernproef. Verder heeft president Moon de internationale gemeenschap opgeroepen om de sancties tegen het land aan te scherpen. Noord-Korea testte vannacht een waterstofbom die op een intercontinentale raket kan worden geplaatst. China heeft Noord-Korea opgeroepen zijn foute acties te staken. Bij een aanval op een legerbasis in Somalië hebben moslimterroristen naar eigen zeggen 26 militairen gedood. De terreurgroep Al-Shabaab viel vanmorgen de basis aan bij de havenstad Kismayu. Het Somalische leger bevestigde hevige gevechten, maar kon niets zeggen over slachtoffers. In Frankfurt zijn ruim 60.000 mensen geëvacueerd... omdat er vandaag een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk wordt gemaakt. In een straal van anderhalve kilometer rond de bom moest iedereen weg. Dinsdag werd een Britse bom ontdekt bij werkzaamheden. De politie van Frankfurt hoopt dat de bom aan het einde van de middag onschadelijk is gemaakt. Het weer zonnig, later in het noorden kan enkele bui vallen. Verder overwegend droog bij zo'n 20 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat file tussen Hoevelaken en Eembrugge 5 kilometer. Er gebeurde daar een ongeluk, maar de weg is weer vrij.